5 uur. Freddy van met het NOS-journaal. In Den Haag demonstreren ongeveer 150 mensen tegen coronaregels... zoals de verplichte anderhalve meter afstand. Het initiatief voor de demonstratie komt volgens het ANP van Willem Engel. Dat is de voorman van de organisatie Viruswaanzin. De demonstranten houden borden vast met teksten als voor vrijheid. En verder maken ze lawaai. De protestactie is aangemeld bij de gemeente Den Haag. De coronapandemie breidt zich sinds begin deze maand sterk uit, meldt persbureau AFP op basis van een eigen telling en die is gebaseerd op de officiële cijfers. Sinds 1 juli zijn bijna 2,5 miljoen nieuwe besmettingsgevallen gemeld. Het aantal gemelde gevallen wereldwijd is in anderhalve maand verdubbeld. Er zijn nu 13 miljoen geregistreerde besmettingen en meer dan 565.000 doden. De meeste nieuwe besmettingen gisteren zijn in Latijns-Amerika geregistreerd. Lewis Hamilton heeft in Oostenrijk de grote prijs van Stiermarken gewonnen. Het was de 85ste keer dat de Britse Mercedes-coureur een Formule 1-race won. Tweede werd Valtteri Bottas, ook Mercedes, en Red Bull-coureur Max Verstappen werd derde. Al in de eerste ronde knalde Leclerc met zijn Ferrari, Ferrari op de achterkant van de Ferrari van Vettel. En dat was voor allebei einde race. En een voetbalwedstrijd in de Amerikaanse competitie is vlak voor het eerste fluitsignaal afgelast. Een speler van DC United uit Washington testte positief op corona. En een test bij een voetballer van de tegenstander uit Toronto leverde een onduidelijk resultaat op.